Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van Syrië gaan twee grensovergangen met Turkije open. Zo kunnen de hulpgoederen van de Verenigde Naties naar binnen. Tot nu toe kregen slachtoffers van de aardbevingen maar nauwelijks hulp. In het land is al jaren een burgeroorlog aan de gang... waardoor hulpverleners moeilijk binnenkomen. Nu gaat de Syrische grens dus toch open. Volgens de VN is afgesproken dat het maar voor drie maanden is. Het Amerikaanse leger heeft een groot deel van de apparatuur gevonden... die onder de Chinese spionageballon hing. Die zweefde een tijdje boven de VS... werd vorige week boven de oceaan uit de lucht geschoten. De FBI gaat de bol nu onderzoeken. De laatste dagen werden er weer drie onbekende vliegende objecten neergehaald... maar daarover is nog heel veel onduidelijk, zegt deze verslaggever. US officials couldn't say today whether these objects belong to China... or to some other government or even to a company or an individual. They say President Biden made the decision to have them all shot down because they could not rule out the possibility that they were being used for spying. Ja, wat het is weten ze dus nog niet. Eén ding weet het Witte Huis wel. Het waren geen ufo's met buitenaardse wezens. En een mooi moment voor Cody Gakpo. Hij maakte na het WK met Oranje de overstap van PSV naar Liverpool... maar had nog niet gescoord voor zijn nieuwe club. Gisteren was het eindelijk zover tegen rivaal Everton. En dat klonk zo bij Viaplay. Gakpo helemaal links. Alexander Arnold en daar is Gakpo! Een niet te missen kans, maar altijd lekker dat je hem maakt. Cody Gakpo is van de nul af en hij is er blij mee. Liverpool won uiteindelijk met 2-0. Het weer nog vanochtend eerst nog wat mist. Daarna lost het op en trekt het flink open. Daarna is het haast lente. Behoorlijk zonnig bij 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Door de dichte mist kan de spitstrook niet worden gesurveilleerd door Rijkswaterstaat. En daarom staat er een file op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend 12 kilometer.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 Volgens de politie heeft de schutter ook zichzelf doodgeschoten. De Syrische president Assad opent twee grensovergangen met Turkije... voor hulpconvooien van de Verenigde Naties. Hierdoor kan de organisatie hulp bieden aan aardbevingsslachtoffers... in de gebieden die worden gecontroleerd door de oppositie. Elke Nederlander moet zich vanaf 2025 kunnen verzekeren tegen de gevolgen van overstroming, zegt het Verbond van Verzekeraars. Op dit moment bestaat zo'n verzekering nog niet. Het weer eerst mistig, later meer zon en dan wordt het een graad of 11.